Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Duizenden aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi... hebben in een Cairo een nieuwe waarschuwing van de interimregering genegeerd... om geen sit-in-acties meer te houden. De interimregering heeft de politie opdracht gegeven... om de acties op twee plekken in de stad te beëindigen. De Verenigde Staten hebben Egypte opnieuw opgeroepen om het recht van samenkomst te respecteren. De aanhangers van Morsi willen dat de macht van hun leider wordt hersteld. Ze hebben al eerder waarschuwingen van het leger genegeerd. Bij volgende confrontaties zijn de afgelopen weken tientallen doden gevallen. Bij een café in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft twee verdachten opgepakt. De verdachten zitten vast op het bureau en het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De schietpartij was bij een café aan het Rode Zand in het centrum van Rotterdam. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is in Pakistan om gesprekken te voeren met de nieuw gekozen regering van premier Sharif. Bezoek was uit veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd. Verwacht wordt dat Kerry zal proberen om bij Sharif wat spanning weg te nemen over de Amerikaanse droneaanvallen. Bij de acties met onbemande vliegtuigen zijn in Pakistan tussen 2004 en 2013 al ruim 3400 mensen omgekomen. Sharif won in mei de Pakistanse verkiezingen. Hij heeft de Amerikanen vaak opgeroepen om de acties te staken... omdat ze een inbreuk zouden maken op de soevereiniteit van zijn land. Het weer, opklaringen en overwegend droog. Overdag veel zon en zomers tot tropisch warm. 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag, morgen dus, opnieuw zonnig en nog warmer. 30 tot 35 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Ver After Midnight. Het was het vriendje eens van J.J. Kill. Afgelopen zondag op 74-jarige leeftijd, of ieder eigenlijk overleden... want toen werd het nieuws bekendgemaakt. Naar aanleiding van een hartaanval, daar was even wat discussie over... want de Belgen die hadden niet zo snel door dat hij echt overleden was... omdat ze nog geen bevestiging hadden gezien. In Nederland wisten wij het al meteen dat hij was overleden, J.J. Kill. En dit lied, After Midnight, is van die bewuste J.J. Kill... Het werd nog een keer op, op plaat gezet door zijn vriend. Dat was Eric Clapton. En die Eric Clapton die hem na 35 jaar, 40 jaar of zo... ook weer opnieuw van de veranda afhaalde... en met hem The Road to Escondido opnam. En dat werd weliswaar ook weer een hele grote hit. Goedemorgen, van harte welkom. Zes minuten over... Telefoon voor mij? Hallo? Goedemorgen, met u Bermol. Ik wil even vragen, wie is die meneer die eh, nu op de radio is? Dat ben ik, mevrouw. Daar spreekt u mee. Oh, en wie bent u? U, u spreekt met u Bermol.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 Your dad is rich, and your mom is good looking. So hush, pretty baby. lost and begrijp dat het vandaag weer een hele warme dag gaat worden. Gisteren was het een beetje minder allemaal, maar vandaag wordt het weer ruimschoots gecompenseerd... en dat gaat ook vrijdag gebeuren. Mooie, warme dagen voor de boeg, als je er tenminste van houdt. Klassiek werkje, uitgevoerd door de Shakespeare's, Summertime... en dat was al bekend bij ons. Soms moet je platen meerdere malen kans geven... zodat je de oren naar kunnen gaan staan. De nieuwe Bradley Circus... The wind is screaming at the clouds, gonna break you up and pull you down, make you cry again. And I'm riding the storm in my shell. You better leave me fly low. I got nothing left to show. Man, and who Riding. me with your hand. Preaching in the afternoon when I'm Egging but not high. Riding the Storm. Een band die veel meer aandacht verdient dan ze tot op heden krijgen. dat vind ik van heel veel bands. Het is een beetje jammer dat het allemaal niet gebeurt. Er zijn trouwens klachten over de haan. Er zijn klachten over de varenhaan. Dat hij jullie zo nu en dan te vroeg wakker maakt. Goedemorgen. De Vara Radio 1. Dat is de plofhaan. De plaat van de plofkip. Afgelopen ermee. Weg ermee. Het is 12 minuten over 5. Goedemorgen. Radio 1. Roel is er altijd met vakantie. Volgende week is hij weer terug. En daarom zit op de plus op zijn stoel een prachtige grote fauteuil. Dat kan ik jullie vertellen. Paul Vergelder tussen 2 en 4. En nu tot 6 uur. Hubertus Cornelis, Martinus Mariemel. it's up to me. in de gaten. De VARA zet alle beschikbare middelen in om jullie wakker te krijgen. Of om je wakker te houden. Om wat voor reden dan ook. En dat gebeurt in dit geval met de Los Lonely Boys. En met een leuk liedje van Stevie Wonder. Over zijn eigen wonderkind, Aisha. is de koffie geserveerd. Maar er wordt niet gerookt. Nee, er wordt niet gerookt. Nee, dat over dat roken, dat zijn allemaal grapjes die we maken op radio. Want voor hetzelfde geld krijg je meteen een rekening thuis gestuurd. Dus dat moeten we niet doen. En dat mag niet. De openbare weerplek, dat mag niet gerookt worden. Soms worden we wel een beetje uitgerookt, maar dat is iets heel anders. Steve Wonder en de liedje dat hij maakt, speciaal voor Aisha, voor zijn dochtertje. Een beetje beatboxen en koffie erbij maakt het feest compleet op deze morgen. Feel My Kisses. Een liedje om te zoenen. Ben Harper. En de Innocent, innocent, innocent Criminals. Goedemorgen. Ja. We zijn niet allemaal strak en scherp op dit tijdstip. I would into Nashville, Tennessee. But you wouldn't even come around to see me. you right there behind you. Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Now I love to feel that warm southern rain hear it fall is the sweetest sounding thing. And to see it fall on your simple country dress, it's like heaven to me, I must confess. Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you have to steal my kisses from you. turn your head away. Whoa, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you act. Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you.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 Of Mandy. Hij liet zich inspireren door zijn appartementencomplex... Barry Manilow in 2002, Here at the Mayflower. En dit ging over appartement 2H. Turn de radio op, daar stond blijkbaar de muziek net een tikkeltje uit. We weten niet of het leuke muziek was. Blijkbaar wel. Want anders gaat hij niet zo hard. Maar of Barry blij was, dat weten we niet. Maar het resulteerde in ieder geval in een singeltje... en dat maakte zijn album even populair. Ain't got no sunshine, ain't got no rain... Ain't got a worry in the world, but the blues remain. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine. down, but now is toch helemaal compleet met deze Juan Zelada. Uit Spanje komt hij van oorsprong, woont al enige tijd in Engeland... omdat hij het klimaat in Spanje niet zo geweldig vond. En let op, dan heb ik het niet over het klimaat, maar het muzikale klimaat. Dat vond hij helemaal niet zo geweldig. Hij wilde muziek maken. En als je echt muziek wilt maken en je wilt wat bereiken in de grote mensenwereld... dan moet je niet in Spanje blijven. Althans, dat zijn zijn gedachten. En dus vertrok in Engeland. En dit is het nieuwe dat hij heeft gemaakt, High Ceilings en Color Bones daarvan liedje nummer 1 maar gedraaid. Want je begint tenslotte altijd met het eerste liedje op een cd. The Blues Remain. En er komen berichten binnen dat het regent. Wij zien dat hier vanuit het complex, het omroepkwartier van de varen, zien we dat niet, want het is een soort bunker waar ik mezelf in bevind. Het is helemaal dicht, geluidsdicht. Er zitten geen ramen in. Het is donker hier. Het is een beetje schemerachtig. Paul van Gelder heeft een paar vaccinelichtjes meegebracht. Die staan nog aan, eh, dat ik dan het enige. En heel af en toe moet ik even kijken, zonder dat er een kaarsplek op zit. Om te onthutsen welke plaat het Massive Attack. Maar dat attack, dat willen ze af en toe willen zeggen weglaten... omdat ze dat toch ook wel weer vervelend vinden. In verband met al die oorlogen en alle ellende in de wereld om ons heen... ver van ons weg, gelukkig, dat wel, maar het is er wel. En we kunnen het niet ontkennen, dus willen ze dat attack dan wel eens weglaten... en noemen zij zich enkel Massive. Maar we weten van origine dat ze Massive Attack heet. En dat wat je hoorde heette Protection. De een is al de hele nacht wakker, de ander is net wakker geworden. Maar voor degene die de hele nacht al wakker is en een beetje op zijn eind zit... een liedje om toch bij een slaap te vallen. gaat door merg en Het raakt je tot diep in je ziel. Altijd mij wel. Het een prachtig lied. Zij, Lorraine Allison, is in 1983 overleden op jonge leeftijd, 51 jaar. Had kanker, stopte vroegtijdig met muziek maken omdat ze voor haar gezinnetje wilde zorgen. En dit lied werd later nog eens een keer op plaat gezet door Duffy, Stay With Me Baby. En het werd gebruikt voor de film The Boat That Rocked. Dat ging dan zogenaamd over het schip van Radio Caroline. Maar het ging over het leven op het zendschip Radio Caroline. Maar dan natuurlijk een beetje anders gemaakt. The Boat That Rocked. Iedereen die van muziek houdt, die de sfeer van de jaren 60 wil terug hebben... en die nog met weemoed terugkijkt naar de tijd van toen met de zeezenders. Die zou die film toch een keer moeten gaan bekijken. Hij ligt volgens mij van Habbekats te koop, overal de DVD. En anders kun je hem altijd nog gemakkelijk downloaden. till the time is right. So you say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 cause I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I say. Baby Sister Circus. Everything's gonna be alright. Net de ogen geopend, je begint aan een nieuwe dag... en je weet nog niet wat je te wachten staat. Je weet toch niet hoe die dag zal verlopen. Maar weet alvast dat everything's gonna be alright. Het is 12 minuten over half zes. En je mag even geven, geen enkel probleem. Neem even op je gemak een kop koffie. En trek je slippers aan. Wat voor je weet glij je van de trap af. En voorzichtig in de auto, maar je moet altijd voorzichtig zijn. Om, de muziek, daar gaat het om. Dit is nieuw. The Windtown Marshals. The Long Haul. Zo heet de cd. Tijd is het niet dat je gaat beluisteren. Neem er even de tijd voor. Dat doe ik ook. Met een kop koffie erbij. starlight En hier werd het textueel allemaal een beetje lastiger. Maar het is ook, het is ook lastig af en toe een heel liedje te kunnen volmaken. Tijd. The Winton Marshals and The Long Hall. Zo klinkt de cd. Is er nog iemand die hier iets aan wil toevoegen? Tot zes uur. De nacht klinkt anders. Het Hubert Mo. Dankjewel. Voeg ik daar nog aan toe. Lisa Manelli. one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold blue. Now I'm no longer alone without a dream in my

Ja, van de Marsers kennen we hem ook. Dit was die van Lisa Manelli. Zij was de babysit van Michael Jackson ooit eens lang geleden. Dat weten wij we nog onszelf te herinneren. En dan ben je in Bergen aan Zee toevallig even een dagje weg... omdat je naar het water wil. En wie loop je tegen het lijf? Niet de minste. Peter van Vleuten. Komt uit Bergen aan Zee. En heeft een mooie cd gemaakt. Luister. I've seen it coming for a long, long time. I've watched the clouds come rolling in, waiting for the rain to fall behind my guarded walls and hoping it would wash away my sins. I'm drifting out to open water. I see the storm across the sea. Take me out to where I belong. This current's getting much too strong. I just let it flow and carry me. And I'm waiting for the tide to turn. Sailor turning into castaway spirit turning into ghost. If there's a God inside of me, I pray for him to rescue me and let me be the one I love the most. And I'm waiting for the tide to turn. Waiting for the tide to turn. Hoping for salvation out of this damnation. I'm just waiting for the tide to turn, and I've seen it coming. I've seen it coming. I've seen it coming. I've seen it coming for so long. watch the flow of where the river's end. I see the circle of it all. Water's turning into rain and drops fall down to sea again. And there's no one there to hear me call. Still, I'm waiting for the tide to turn. Waiting for the tide to turn hoping for salvation out of this damnation. I'm just waiting for the tide to turn. You're the one I love the most. I'm the one I love the most. You're the one I love. I'm the one I love. You're the one. I'm the one. You're the one. just let me be the one I love the most while I'm waiting, waiting for the tide to turn, hoping for salvation out of this damnation. I'm just waiting for the tide. Vertrok naar Amerika om daar ervaring op te doen om als een voorleerd singer-songwriter terug te komen. Samen met Ellen Botman, Ellen Botman is een lieftallige. Is ook nog te beluisteren op deze cd Once Upon a Song. En daarop staat het liedje The Tide. Maar om zijn album aan de man te brengen, om zijn album gedraaid te hebben... zal hij toch, deze Peter van Vleuten, zal hij toch politiek moeten bedrijven. En dat is lastig. We weten hoe moeilijk de politiek kan zijn. Luister naar Bram van Beulen. Als ik niet kijk, heb ik het niet van 放。 niets. Ik ben er niet, ik ken ze niet. Veel praten en ik zeggen, oeps, waar heb ik dat meer gehoord? Dat was hem voor deze morgen. Dit was de VARA op Radio 1. Presentatie Paul van Gelder tussen 2 en 4. En dit was tussen eh, nu en 6 uur Hubert Mol. En ik sluit af met een liedje van Maynard Ferguson vaak gedraaid als tune bij Ferry Maat, collega Ferry Maat. De man heeft veel meer mooie, prachtige muziek gemaakt. Is overigens niet meer. Maar denk leek me vandaag leuk is om af te sluiten met zo'n plaat van deze man. Die tune Hollywood, die zo bekend in de oren klinkt. Ik wens jullie een hele fijne dag. Oh, nog even vertellen dat je de radio niet moet uitzetten. Zometeen het Radio 1 Journaal. Je wordt op de hoogte gehouden met de actualiteit van deze dag. Dank en graag tot de volgende keer. En die volgende keer, dat laten we even op zich wachten... want Roel Koeners is weer terug van vakantie. En die zit volgende week op deze stoel. En als je de varen wilt beluisteren... Eh, even gauw naar Radio 3 gaan of naar Radio 2 gaan. Dag!